Ook het Vredeburg in Utrecht is vol. De gemeente daar roept op om naar een andere plek in de stad te gaan. In Dalfsen in Overijssel vieren ze uiteraard ook Koningsdag met bier en een potje Jeu de Boel. Zagverslaggever Harro Brouwer. En dan zou je misschien verwachten bij Jeu de Boel, de organisatie. Het zijn wat oudere mannen, maar eh, <laughs> je begint dat te lachen. Jij bent absoluut niet oud. Nee, nee, nee, nee, dat zou je inderdaad wel verwachten. Maar nee, ja, nee wij vinden het ook hartstikke leuk en, eh, om het te organiseren ook. Dus eh, ja, nee, geen oude grijze bejaarde mannen. De koning vierde zelf zijn verjaardag in Maastricht. Deze vrouw heeft er enorm van genoten. Ja, gewoon de sfeer hier. Dat is zo prachtig om mee te maken. Ja, dat is gewoon gezellig, super. En wat vond u het mooiste onderdeel wat langs is gekomen? Toen ze eh, aankwamen en dat ze echt gewoon iedereen een hand geven en gewoon normaal zijn. Een normaal mens, ze groeten iedereen, ze zijn zo blij hier in Maastricht te zijn. Russische soldaten vallen opnieuw de staalfabriek in Mariupol aan, zeggen de autoriteiten daar. Op het terrein van de fabriek zouden nog honderden Oekraïense militairen zitten en ook duizenden burgers. Het is nog steeds niet gelukt om voor hen afspraken met Rusland te maken over een veilige vluchtroute. Voor het eerst is er een video opgedoken waarop te zien is dat in Syrië burgers worden geëxecuteerd door mensen van de militaire inlichtingendienst. Ongewapende mensen worden met een blinddoek op om doodgeschoten bij een kuil in Damascus. Experts noemen het uniek materiaal omdat niet eerder zo duidelijk te zien was dat het Syrische regime achter massamoorden zit. De opname is in 2013 gemaakt, maar is nu pas gepubliceerd omdat degene die het filmpje naar buiten bracht eerst veilig Syrië uit moest komen. En Roger Schmid wordt de nieuwe trainer van Benfica, zegt de Portugese club. Schmid was twee jaar trainer van PSV. Zijn grootste succes was het winnen van de KNVB-beker anderhalve week geleden tegen Ajax. Schmid had zijn vertrek in Eindhoven al eerder aangekondigd en hij wordt opgevolgd door Ruud van Nistelrooy. Het weer, vooral in het zuiden en oosten veel zon vandaag. Op andere plekken toch wat hardnekkige wolken. Morgen is het op meer plekken zonnig en dan wordt het middags tussen de 14 en 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ADB.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 Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? kan ik er niet heen om haar troosten. Want ik heb jou en mama. blijf jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine president, gaat de wereld rennen. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken dat de wereld veel mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld veel mooier zou zijn.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 De EU hoopt zoiets te kunnen doen aan de krapte op de arbeidsmarkt. Het plan moet eind dit jaar ingaan. Schiphol waarschuwt reizigers ook vandaag voor langere wachttijden. De drukte zou te maken hebben met de meivakantie en met personeelstekorten. En koning Willem-Alexander en de koningin hebben hun bezoek aan Maastricht afgesloten. Op het Vrijthof bedankte de koning iedereen voor de ontvangst. Het weer, het is 14 tot 17 graden. Ook morgen wordt het zonnig en dan is het iets zachter dan vandaag.